de faculteit aardwetenschappen ontsnapte fluor uit twee gasflessen. De zes mensen die onwel werden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 300 anderen zijn naar een andere vleugel van het gebouw aan de Boerderbestlaan op de Uithof gebracht. Inmiddels is het gebouw weer helemaal vrijgegeven. 85% van de Nederlanders vindt dat misdadigers te licht worden gestraft. Ook vinden ze de rechters vaak te soft en willen ze dat rechters hun beslissingen beter uitleggen aan de samenleving. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Toch is het vertrouwen in de rechtspraak groot in vergelijking met andere landen, concludeert de Raad uit de enquête. Een kleine 30% van de Nederlanders heeft veel vertrouwen in de rechter. Zo'n 45% heeft een neutrale houding over de rechtspraak. In de beeld zijn monteurs van netbeheerder Stedin bezig een lek in de hoofdgasleiding te dichten. Die werd vanochtend tijdens rioleringswerkzaamheden beschadigd door een shovel. Tientallen woningen zijn ontruimd. De hoofdgasleiding is dichtgedraaid. De brandweer verricht meting om te kijken of de bewoners weer naar huis terug kunnen. Het goederenvervoer over het spoor tussen België en Nederland ligt door de Belgische treinstaking volledig stil. Sinds gisteravond 10 uur rijden er nauwelijks treinen in België. Het personeel staakt het onvrede over een sanering bij de vrachtafdeling van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS.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 Zolang ik je niet verlies, vind ik het wel. don't leave.